Gisteren was weer een onderhandeling tussen Rusland en Oekraïne over zo'n akkoord. Toen beloofden de Russen dat ze zich zouden terugtrekken uit Kiev. Maar daar is nog weinig van te merken, zegt correspondent David-Jan Goffroy. En dat zie je vooral aan de leegheid van de straat. Er zijn heel weinig mensen op straat. Er zijn heel weinig auto's op straat. En je hoort natuurlijk voortdurend het gerommel in de buitensteden van de stad. Het is officieel, Ruud van Nistelrooy is de nieuwe hoofdtrainer van PSV. Hij neemt de taken over van Roger Smit die zelf heeft aangegeven na dit seizoen niet verder te gaan. Van Nistelrooy gaf al training aan jong PSV. De burgemeester van Breda baalt dat de proef met legale wietteelt is uitgesteld. Die zou later dit jaar beginnen, maar dat wordt nu niet eerder dan volgend jaar april. Duurt langer dan gedacht om geschikte telers te vinden. En een kapot kledingstuk of een missende knoop zijn dingen die je misschien zelf nog wel kan maken. Maar dingen met een stekker wordt toch al wel iets ingewikkelder. Daar weten ze in het Repair Café in Nieuw-Lekkerland in Zuid-Holland wel raad mee. Want dan krijgen ze elke dag van alles binnen. Koffiezetapparaat, er staat een broodbakmachine, een eh, magnetronnetje, eh, stofzuigers. Stofzuigers en koffiezetapparaten, dat is echt heel frequent wordt dat ingeleverd eh, wat we even na moeten kijken. Dat zijn de toppers. Dat zijn wel de toppers, ja. Veel van die spullen kunnen ze makkelijk maken. Toch zijn de reparateurs niet blij met met alles. Ze halen de som van grof vuil af. En dan krijgen wij er helemaal vies, vies en vet. Daar, daar hebben we de pest aan. De Europese Commissie wil strengere eisen stellen aan het ontwerp van het product... zodat hergebruik en reparatie makkelijker wordt. En dan nog het weer. Morgen kans op wat regen en al wat natte sneeuw.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 Forgive me stop and stare. Like my first long of air. I was here and you were there. You're hitting me harder than a million goodbyes. And this isn't a heart attack, but I feel it inside. Like a shot straight to my heart.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 away. dagen dat ik alleen maar dacht aan jou. Waar zijn de dagen dat ik zei, ik hou van jou. En ik weet, we moeten praten, maar daar ben ik niet zo van. Stel het steeds weer uit tot later, tot het echt niet anders kan ik verzamel al mijn moed, kan er niet meer onderuit. Maar dan kijk je me aan en dan zwijg ik. Mijn hart is kapot, ook al lijkt dit bijna te mooi om waar te zijn. Het is voorbij. al maanden deze rol, ben mezelf al lang niet meer. En je hebt het zelf niet door, maar je speelt het met me mee. Jij bent alles wat ik zoek, maar toch is de liefde weg. Weet niet wat ik moet, oh, ben zo bang dat ik je kwijt al is het nu of nooit. Ik wil, ik zal voelen. Maar dan kijk je me aan en dan zwijg ik.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 Maar je wordt snel ouder. En je groeit zo hard, je past mijn schoenen. weet wat je wel en niet wil doen meer dan your. terug. Blijf nog even wie je bent. Groei niet te hard, mijn kleine vent. Luister even, kleine heer.